Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nabestaanden van de bij een aanslag tijdens de Olympische Spelen in 1972 omgekomen atleten eisen smartengeld. geld. In het Olympisch dorp in München werden elf Israëlische atleten gegijzeld door de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September. Bij een mislukte bevrijdingsactie kwamen alle atleten, één Duitse agent en vijf gijzelnemers om het leven. De nabestaanden eisen 10 miljoen euro per gedode atleet. Het geld zou moeten worden betaald door Libië, omdat volgens hen oud-dictator Gaddafi de aanslag mogelijk maakte. Bij een grote demonstratie in Brussel tegen de coronamaatregelen zijn ongeregeldheden ontstaan. Er waren volgens de politie zo'n 35.000 betogers, van wie de meerderheid vreedzaam demonstreerde. Ze vinden dat hun vrijheid is afgenomen en zeggen dat niet gevaccineerde mensen worden gedemoniseerd. Een deel van de betogers week af van de afgesproken route en raakte slaags met de politie en richtte vernielingen aan. Rond vijf uur maakte de politie een einde aan de betoging. Een groep railschoppers werd bijeengedreven in een park. Hoeveel mensen zijn gearresteerd is nog niet bekend. De besmettingscijfers van komende week zijn cruciaal voor een eventuele nieuwe coronamaatregelen. Dat zei de viroloog Koopmans en veiligheidsraadvoorzitter Bruls in Buitenhof. Ze vrezen dat de huidige maatregelen te weinig effect hebben... omdat veel mensen zich er niet aan houden. Als dat zo blijft, koerst Nederlands volgens Koopmans en Bruls af op een lockdown... die mogelijk de hele winter gaat duren. Bij een aanrijding met een auto is in Markelo een fietster om het leven gekomen. Het meisje van 16 verongelukte op de N346. Over de toedracht is nog niets bekend. De weg is afgesloten in verband met het onderzoek. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen zonnig. Het wordt hooguit 6 graden in het oosten tot 9 in het westen.